De vier gingen in het kustplaatsje Teunsberg knokken met twee inwoners. Een van die Nooren raakte buiten Westen. en kreeg een hersenbloeding en een schedelbreuk. En ook de andere Noor werd geschopt terwijl die op de grond lag. Er was genoeg bewijs. De daders hebben het zelf gefilmd. Heb je thuis kippen rondlopen, eet dan niet zomaar de eieren op. Met die waarschuwing komt het voedingscentrum. Er kan namelijk te veel PFAS in je uitsmijter zitten. En als je, dan, als je er dan lange tijd veel van eet, kan dat schadelijk zijn. Het beste kan je volgens het voedingscentrum gewoon je eitjes halen in de winkel. Wielrenner Rowan Dennis houdt voorlopig zijn mond tegenover de rechter. In december werd hij opgepakt omdat hij voor zijn huis in Australië zijn vrouw zou hebben doodgereden. De rechtszaak is inmiddels begonnen, maar de rechter wil meer tijd om te kijken wat er nu precies is gebeurd. Rowan Dennis was een belangrijke wielrenner voor het Nederlandse Jumbo-Visma-team. Hij werd twee keer wereldkampioen tijdrijden en won ooit een etappe in de Tour de France. En een grote rel in Frankrijk rond zangeres Aya Nakamura. Ken je misschien hier wel van. Oh, dat je, oh, dat je. Ja, op een politieke bijeenkomst werden racistische dingen over haar geroepen. En in Parijs hingen spandoeken met leuzen. Extreemrechtsactivisten zijn boos omdat de zangeres misschien een lied van Edith Piaf mag zingen... tijdens de opening van de Olympische Spelen in Parijs. Ja, de activisten vinden dat Ayas muziek niet in het traditionele Frans is. Onzin, zeggen deskundigen tegen onze correspondent. Volgens de onderzoeker gaat het de critici eigenlijk helemaal niet om de taal... en dat ze niet het klassieke Frans zingt, maar is sprake van racisme. Nakamura is een vrouw en vooral zwart en van buitenlandse afkomst. En dat zij straks misschien Edith Piaf mag zingen, dat zit mensen dwars. Nou ja, Nakamura moet de uitnodiging voor dat optreden nog accepteren. Het weer, veel wolken, maar wel droog bij een aangename 11 tot 14 graden... en Morgen wordt een mooie lentedag. Geregeld zon, 14 graden in Friesland, 18 in Brabant.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 Deze maand niet rechtstreeks vanuit onze studio aan de Tolweg... maar uit mijn eigen studio in Hoofddorp. Heel veel luisterplezier. Dit was Keep an Eye on Den. En dat was ABBA natuurlijk. De bezem gaat door het centrum. Traditiegetrouw geldt in Zandvoort dat het paasweekend het eerste drukke weekend van het nieuwe seizoen is. Dan wil Zandvoort zich natuurlijk van zijn beste kant laten zien. En daarom wordt op initiatief van ondernemend Zandvoort een grote schoonmaak georganiseerd in het centrum. Ondernemersvereniging OVZ Belangenorganisatie OBZ, Spaanlanden en de gemeente slaan de handen in één voor de grote seizoensschoonmaak van het centrum. Op 19, 20 en 21 maart worden de winkelstraten gefaseerd aangepakt. Ondernemers in het centrum worden gevraagd om hun gevel, etalage, terraselementen en stoep extra schoon te maken. Zoals vetvlekken aanpakken, tegelbakken legen, ramen meubilair wassen, etc. Spaarnelanden zal dan de straten vegen, reinigen en stofzuigen. Op dinsdag 19 maart wordt de Grote Krocht en het Raadhuisplein onder handen genomen. Op woensdag 20 maart de Haltestraat en het Gasthuisplein. En op donderdag 21 maart de Kerkstraat en het Kerkplein. Spaarnelanden heeft ook die dagen tussen 8 en 10 uur de werkzaamheden ingepland. Ik ga door met Mel. Love and Whiskey. Well, if you leave in dusty twilight, baby That's okay Cause the women at the bar to greet you every day And you can take them back to lie with you in this and James' room But they can never take the pain away I'll brighten all the gloom. And if your hands are clenched in sorrow, may it help you ease your pain. Through the window, have a view of city rain, city rain. And if you walk in constant sorrow. in liquor because it keeps you company.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 They tell you on the telephone to let him go. And let me tell you, he's a sinking ship who is trying. Mijn 3 in 1 gaat vandaag over Dolly Parton. Dolly Rebecca Parton, geboren in 1946, is een Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, en songwriter en actrice. Zij startte haar carrière als zangeres bij een lokale radio- en televisiestation in het oosten van Tennessee. Zij verhuisde naar Nashville in het midden van de jaren 60. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van Porter Wagoner die haar vroeg om bij hem in de Porter Wagenham Show te komen. Hier bleef zij zeven jaar en de duetten werden beroemd. Begin jaren 70 overschaduwde zij Porter en in 1974 vertrok zij om zich volledig op haar solo-carrière te richten. Hier is Dolly Parton volgens met Here You Come Again, 9 to 5 en samen met Kenny Rogers Island in the Stream.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 Eind juli vindt de 8e editie plaats van Pride at the Beach. De organisatie zal op 18 maart tijdens een kick-off in het Amsterdam Beach Hotel... de plannen voor de komende editie uit de doeken doen. Het programma zal in grote lijnen bekend worden gemaakt. Daarnaast worden de Pride-ambassadeurs gepresenteerd. Tevens zal worden ingezoomd op het thema van dit jaar. Together en waarom daar juist voor gekozen is. De bijeenkomst in het Amsterdam Beach Hotel, een van de sponsoren van het eerste uur, begint om half acht en iedereen is van harte welkom. En ik ga door heel toepasselijk met The Chapel of Love van de Dixie Cups. Go into the chapel and we're gonna get married. Go into the chapel and we're gonna get married. instrumentaal van de week. King Curtis, geboren als Curtis Usley, geboren in 1934 en overleden in 1971, was een Amerikaanse tenorsaxofonist van de rock roll en rhythm and blues uit de jaren 1950 en 1960. Curtis concentreerde zich jaren op LP's en was verder vervuldigd te kast in geluidsstudio's. Zijn commerciële instrumentale muziek bracht hem slechts bescheiden hitsuccessen. De beste klassering bereikte hij met zijn in februari 62 gepubliceerde single Soul Twist... met een nummer 1 hit in de Rhythm and Blues lijsten en de 17e plaats in de poplijsten... die in elk geval de eerste plaats van het kleine label Enjoy Records. Hier is King Curtis met Soul Twist. geluisterd naar het leukste radiostation van Nederland. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm -mm. By the way, where'd you meet him? see. Achterin volgens Leader of the Pack van de Shangri-La's... gevolgd door Yesterday Man van Chris Andrews. Salsa Joy. Kom gezellig met Salsa Joy een feestje bouwen en echte salsa-klassiekers. Een interactief optreden met demonstraties en samen dansen met het publiek. Dinsdag 19 maart van 2 tot half 4. En het is in de blauwe tram, pluspunt Zandvoort Centrum. waren achtereenvolgens Nick en Simon met Kijk Omhoog... gevolgd door Paul da Vinci. Your baby ain't your baby anymore. de Cordettes was een Amerikaanse a cappella meidengroep... die bekendheid genoot in de jaren 1950 en 1960... Het zijn quartet, de Cordettes, werd opgericht in 1946 in Sheboygan, in Wisconsin. In het begin zongen de Cordettes Amerikaanse volksmuziek in de stijl van The Waves. Daarna gingen ze echter over naar de barbershop-stijl. Na enkele optredens in Shebergan wonnen de Cordettes in 1949 een talentenjacht in het radioprogramma Talent Scouts van Arthur Godfrey. Ze waren daar regelmatig te gast en traden in oktober 1952 tot februari 1953 in bijna alle uitzendingen van Coffrey's tv-show Arthur Coffrey's Time Up. En hadden herhaaldelijk optredens in de tv-show Arthur Coffrey and Friends. En maakten een reeks opnamen bij Columbia Records. Hier zijn de Cordets met Mr. Sandman. The sound of the 50s. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over.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 is dat Donna van 10cc. Dinsdag 19 maart is het digitale spreekuur. Vanaf 10 uur alleen voor individuele hulp. Het digitaal spreekuur is gratis. Ook de koffie of de thee is gratis. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. En ik sluit het eerste uur af met Many Rivers to Cross van Jimmy Cliff.